Gisteren sloot de Dow Jones met een verlies van 4,6 en dat was de grootste daling sinds 2011. Beleggers maken zich onder meer zorgen over de inflatie die er lijkt aan te komen na de economische groei van de afgelopen anderhalf jaar. En ook de verwachte renteverhogingen drukken de koersen. Drie dagen voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen is in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang een virus uitgebroken. Volgens Aziatische media zijn al 1200 beveiligingsmensen hierdoor getroffen. Die zijn vervangen door militairen. Zeker 41 mensen zijn onderzocht in het ziekenhuis en kregen de diagnose norovirus. Dat is een zeer besmettelijk virus dat zich via voedsel of water verspreidt. En 32 Russische sporters doen bij het sporttribunaal KAS een ultieme poging voor deelname aan de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Onder hen is zesvoudig Olympisch kampioen shorttrack Victor Aan. Het IOC sloot de 32 atleten uit omdat ze geen brandschoon verleden hebben met doping of verdovende middelen. Nederland kan illegale migratie ontmoedigen door meer werkvisa te verstrekken aan migranten uit zogenoemde veilige landen. Het staat volgens de Volkskrant in een rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. In Zweden en Duitsland krijgen sommige Albanese al werkvisa en sindsdien daalde de illegale migratie uit die landen. Het weer, de zon schijnt geregeld vandaag. In het zuiden is meer bewolking en in Zuid-Limburg kan ook een beetje sneeuw vallen. Het wordt vanmiddag 0 tot 3 graden. Vanavond en vannacht gaat het weer vriezen met minima van min 3 tot lokaal min 8 graden. Ook morgen is het droog en rustig winterweer met flink wat zon en maxima van 0 tot 2 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het aantal files in de Randstad begint nu op te lossen. Dit zijn de files die nog serieus vertraging geven. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer 20 minuten extra. De A9 Alkmaar-Amstelveen een kwartier extra bij knooppunt Badhoevedorp. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug langzaam rijden. En bij Noodorp richting Den Haag ook langzaam rijdend verkeer na een ongeluk. Het is wel van de weg af. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam 20 minuten extra bij Hardingsveld-Giessendam na een aanrijding.